uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanuit Nederland naar Duitsland reizen wordt vanaf vandaag weer iets makkelijker. Ongevaccineerde reizigers hoeven niet meer in quarantaine. Nederlanders hoeven ook niet meer van tevoren via een formulier op internet aan te geven... dat ze zijn gevaccineerd, getest of zijn hersteld van covid. En wel moeten ze aan de grens nog een test, vaccinatie of herstelbewijs laten zien. In Griekenland zijn de afgelopen dag op meer dan 400 plaatsen nieuwe bosbranden uitgebroken. De grootste brandhaarden die zijn momenteel op het eiland Evia en op de Peloponnesos. Volgens de autoriteiten werd aan het einde van de middag nog gestreden tegen 55 actieve branden. Honderden brandweerlieden die zijn ingezet, maar ze worden tegengewerkt door de sterke wind. Het zijn de hevigste bosbranden in 30 jaar tijd. Ook in Turkije woeden nog altijd bosbranden. In het kustgebied in het zuidwesten van het land zijn de afgelopen dagen acht mensen om het leven gekomen door het natuurgeweld. Duizenden hectares grondgebied zijn verbrand. Saoedi-Arabië laat vanaf morgen weer pelgrims uit het buitenland toe die Mekka willen bezoeken. Ze moeten wel volledig gevaccineerd zijn. Vorige maand mochten al 60.000 Saoediërs meedoen aan de Hajj, de traditionele moslimbedevaart naar Mekka. En ook zij moesten volledig gevaccineerd zijn. En uiteindelijk zullen er 2 miljoen pelgrims per maand welkom zijn die Mekka willen bezoeken. En medeoprichter Dennis Thomas van Cool and the Gang is overleden. DT, zoals zijn bijnaam luidde, was er vanaf het begin bij toen de funkband in 1969 werd opgericht. Hij trad nog altijd op. Dennis Thomas is vredig in zijn slaap overleden, meldt zijn familie. Thomas was 70 jaar. Het weer nog te trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag vooral in het westen en het noorden buien. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog met meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden.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 All of them bitches hating, I have you with me All of my niggas committed. Really to anybody you had them pretty. All of the body, I need ass and titties. did 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Eddie Quenza, we don't stop. We rijden Raris, we de Rovers, maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Ja, het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Dus mami, kom online, baby, kom online.